uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Grand Prix van Italië is gewonnen door Charles Leclerc van het team van Ferrari. Nog één keer door die prachtige parabolica. Die bocht met een dubbele radius. En daar wordt hij afgevlacht. Charles Leclerc, winnaar van de Grand Prix van Italië op Monza. Een schitterende, overtuigende zege. Max Verstappen werd zesde. Lando Norris begon vanaf pole position, maar verloor opnieuw plekken in de eerste ronde. Kwam niet verder dan de derde plek. Daarmee loopt Norris maar acht punten in op Verstappen. In Israël roepen verschillende partijen op vanavond te gaan demonstreren om gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. In Tel Aviv worden vanavond veel mensen verwacht bij die demonstraties, zegt verslaggever Sander van Hoorn las al dat om de, opkomst vanavond in Tel Aviv groot te laten zijn... Het, eh, schreeuw, de schreeuw om, eh, van woede... dat sommige eh, restaurants hier in Tel Aviv bijvoorbeeld... vanaf 6 uur vanavond de deuren gesloten houden... om mensen maar vooral naar die demonstratie te kunnen laten gaan. De vakbond roept mensen op om morgen te gaan staken uit solidariteit... voor de familieleden van de zes omgekomen gegijzelden... die vannacht werden gevonden. Bedrijven, gemeentekantoren en het vliegveld van Tel Aviv... blijven morgenochtend dicht. De Noorse Royals hebben genoten van het huwelijk van het jaar. In gesprek met de krant Dagbladet zeggen ze dat het een heel leuk feest was. Prinses Mertha Louise trouwde met een omstreden sjamaan. Die man zegt bijvoorbeeld dat hij met dieren kan praten en kanker kan genezen. Correspondent Jade Michels vertelt dat er veel kritiek op hem is. Bijvoorbeeld zijn eigen moeder. Eh, die zegt, eh, Noorwegen, word wakker, vertrouw deze man niet, hij is een oplichter. Ehm, en, en zijn eigen zus ook. Die zeggen, hij is helemaal geen zesde generatie shamaan, zoals hij zelf beweert. Desondanks hebben de royals genoten van het huwelijk. Zo zegt koningin Sonja dat het eten heel erg lekker was. Het weer, veel zon vanmiddag met 24 graden op de Wadden tot lokaal 31 in het zuiden.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 this advice, morally alright, but I need some advice, and I know that I'm acting foolish. Please put me up around noon. fake. My lip starts to shake. How does she know? angel. Can you see the sunshine on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it a fine time? Love is here today, just a kiss away. Angel can you see the morning dawn on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it a bright time?